te Hark met het NOS Journaal. In de Afghaanse aanval van de Taliban bezig. Gewapende mannen zijn het hoofdkantoor van de politie, het kantoor van de gouverneur en het huis van een belangrijke militieleider binnengevallen. Zouden bij de actie zeker drie mensen zijn omgekomen. Volgens ooggetuigen schieten NAVO-gevechtshelikopters op de opstandelingen. De laatste weken zijn veel aanvallen van de Afghaanse terreurbeweging. Gisteren werd de burgemeester van Kandahar vermoord bij een zelfmoordaanslag. De politie in Den Haag heeft gisteravond drie jongeren van 14 aangehouden. Ze zouden met twee anderen hebben ingebroken in een woning waar op dat moment alleen twee kinderen aanwezig waren van 13 en 8. Nadat de overvallers met verschillende spullen het huis hadden verlaten, alarmeerden de kinderen de politie. Die pakte twee meisjes en een jongen op in een tram. Wat precies daarbuiten is, is niet bekendgemaakt. Aan de Friese Waddenkust bij Holwert is ruim 5000 liter paraffine aangespoeld. Het kaarsvetachtige spul is niet direct schadelijk voor het milieu. Rijkswaterstaat begint vandaag wel met het handmatig schoonmaken van de kust. Waarschijnlijk komt de paraffine van een boorplatform. De stof is een bijproduct in de olieindustrie. Het gemeentemuseum in Den Haag krijgt 40 topstukken te leen van het Centre Pompidou in Parijs. Het zijn werken van onder andere Kandinsky, Picasso, Matisse en Miro. Ze zijn in het najaar te zien in een tentoonstelling over Parijs. Het Haagse gemeentemuseum wil laten zien hoe belangrijk de Franse hoofdstad is geweest voor de moderne kunst en voor veel Nederlandse kunstenaars. De zwemsters Femke Heemskerk en Ranomi Kromowidjojo hebben zich geplaatst voor de finale van 100 meter vrij. Morgen wordt die gezwommen. Bij de mannen werd vandaag een wereldrecord gevestigd. Amerikaan Ryan Lochte zonde de 200 meter wisselslag in 1 minuut 54. En daarmee versloeg hij zijn rivaal Michael Phelps, die tweede werd. Op de 100 meter vrije slag bij de mannen werd Sebastian Verschuren laatste. Winnaar was James Magnussen uit Australië. Het weer bewolkt in enkele buien met in het zuiden kans op onweer.